roodse ik de Laura nog liggen, de koel die het wondaal met slaam had gevuld. En neven doorloopt nog haar zuster de Julia, die het dorpje in Koeldam gehuld. Bij het netske gelijn, als de destijds de Maurits de prins van de koele, zijn schoen ouderwets. Het pleitje dat gong, wie een wereldstad groeien en de koel die verdween in de oerwoud van Ik had ze gekant, al die koelen en koekjes, ik han doorgewerkt en gespeeld nog eens jong. Sinds ze gebleven geblieben? Min koele en koekjes, voor gewoon nu vertrokken, terug in de grond. Op de spekkelserij worden Willen, Sophia, de steenberg van de loopt besmied op de gracht. De zwaande de wanden. De stonken, de slupte, de lørestad rookste, der brand dag en nacht. In het veld Door de grootmoeder Emma, besprook onze rum, toen nog zuiver broodst en oude kolonieën. Die Trierbeck bekken die zijn nog gebouwd op met winst van de koers. Ik ze gekan. al die koele en kulkes. Ik han gewerkt en gespeeld nog als jong. Hoe zijn ze gebleven, mijn koele en kulkes? Verwoord nu vertrokken, terug in de grond. de lange Jan en het Lies worden duur de symbolen van de hele koe die en wordt genoemd? Wat had ik dekt? mijn nacht en mijn moer kieken stil van de hemel gedrukt. De tweede on koel, die vondsten op Schaasberg die noemt me dit weer Of de koel van Herle scheef Hele hei houden De stolz van de gaswijk En de weer Hoe de heksenberg steekt. Ik had ze gekant Al die koelen en kulkes Ik had er En gespeeld nog als jong hoe zijn ze gebleven? Mijn koele en koelkes, voor wordt nu vertrokken, terug in de grond. Op der lood, de oude Wilhelmina, de staatskoel van het dorp, dus dat hit u de De Hendrik in Brunsum, is voor Die werd nu bewaard door een afzendsoldaat. De uitste, de kromste, maar wie doet de leefste? voor het kulke van Kerkrol, de Halleje koel. Van hielen verslieten, verzakt in zijn rieten, mijn gouden ich heftige Moel. Ich han ze gekant, al die koelen en kulkes. Ik han da gewerkt en gespeeld nog als jong. Hoe sind ze geblieben, min koelen en kulkes? Für Gott nu vertrokken, zurück in de grond.